uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De president van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht voor andere landen wordt. Dat zegt president Kais Said een paar uur voordat hij Europese leiders ontmoet over migratie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer premier Mark Rutte, EU-commissievoorzitter van der Leyen... en de Italiaanse premier Giorgia Meloni komen naar Tunis met handelsverdragen en financiële hulp. Die moeten het land over de streep trekken om te voorkomen dat illegale migranten over zee naar Europa vertrekken. Premier Rutte had vrijdag nog goede hoop dat vandaag een belangrijke stap kan worden gezet. Na Limburg heeft nu ook de provincie Gelderland een coalitieakkoord. Vijf partijen zijn het met elkaar eens geworden. Het gaat om BBB, VVD en CDA, samen met ChristenUnie en SGP. Woensdag presenteren ze hun plannen voor de komende jaren. Gisteren bereikte Limburg als eerste provincie na de verkiezingen een coalitieakkoord. In de andere tien provincies wordt nog onderhandeld. De Franse president Macron heeft Iran opgeroepen om per direct te stoppen met het steunen van Rusland. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Iraanse president Raisi. Macron doelde vooral op de Iraanse drones die Rusland gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Frankrijk stelt dat Iran daarmee ook het nucleaire akkoord schendt dat het Westen in 2015 met Iran sloot. Er vertrekt nog een vertrouweling van Boris Johnson uit het Britse lagerhuis. De voormalig minister Nigel Adams stopt per direct als parlementariër. Hij stopt net als Nadine Dorries na het vertrek van Johnson zelf uit het lagerhuis. De oud-premier stapte op vanwege het onderzoek dat naar hem loopt... en zijn feestjes in coronatijd. Het weer wordt niet koeler dan 16 tot 18 graden. Het wordt een hele zonnige dag, op veel plaatsen 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Ik weet niet wat ik af en toe heb. Dan ben ik liever alleen. Het betaal onder mijn voeten. Maar in mijn hoofd We'll be right back. Thank Thank ZFM's antwoord 106.9 FM. trap dress. We won't do it all.